Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de tweede keer heeft de rechter een dwangsom opgelegd aan het COA. 50.000 euro moet het COA betalen aan de gemeente Westerwolde... voor iedere dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het maximum voor die totale dwangsom is nu 5 miljoen euro. En dat is een stuk hoger dan de vorige keer. Je hoort het COA. Nou, als de rechter zegt het mag niet meer dan 2000, de gemeente zegt dat. En als ook het Rijk zegt van nou we willen echt onder de 2000 blijven... dan rest er alleen maar een optie en dat is de poort dicht. En dan staan de mensen buiten. Dus die, die ingewikkelde keuze die zullen we de komende tijd in overleg met onze opdrachtgever, de minister van Asiel en Migratie, eh, maken. Het COA sluit niet uit dat er opnieuw mensen buiten moeten slapen. China probeert Nederlandse journalisten die kritisch zijn het zwijgen op te leggen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Het land zou daarvoor nepnieuws inzetten of het weigeren van journalisten op bepaalde plaatsen in China. De Tweede Kamer wil dat deze praktijken verder worden onderzocht. En als je deze herfstvakantie nog plannen wil maken, kun je ook AI gebruiken. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme doen steeds meer mensen dat. Onze verslaggever Esther Hendricks, die probeerde het ook. Oké, nou ik heb best een hele leuke trip op de planning staan. Kan je een reis door Japan van twee maanden voor me plannen? Zeker, zegt hij hier, een voorstel van een reis voor twee maanden. Even zien. Scrollen. Eerst een vraag voor Dorien van de Toerismeclub. Wat zijn zij te weten gekomen over het gebruik van AI voor vakantieplannen? Uit onze laatste meting in september blijkt dat 37% van de Nederlanders gebruik maakt van AI-tools. En van deze groep zet 1 op de 3 deze tools ook in voor vakantieinspiratie. En het gaat dan bijvoorbeeld om ideeën voor bestemmingen of activiteiten. Nou, wat heeft hij gevonden? Uh, eh, herten voeren in het Nara-park nou, dat is niet heel origineel. Dat zie ik ook wel veel voorbij komen op Insta. Dat ik niet veel nieuwe dingen tegenkom, dat komt vooral omdat AI veel voorkomende informatie verzamelt. voor mij is het ook wel een heel strak schema wat hij opstelt. Eh, als je het toch gebruikt, nog een waarschuwing. AI kan achterhaalde informatie verzamelen. Vooral als het gaat om details zoals openingstijden, prijzen of adresgegevens. Check de belangrijkste details zelf nog even via officiële websites. de toerismeclub ziet sowieso dat Nederlanders lekker aan het plannen zijn. 40% van de Nederlanders heeft binnen een jaar al een vakantie op de planning staan. Het weer dan vanavond bewolkt, maar wel droog. Morgen een rustige herfstdag en dan een graad of 15.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 Like it's forever. Then live the rest of our life. But not together. in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell.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 Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De asielopvang in Uithuizen in Groningen blijft maximaal twee jaar langer open. Komende vrijdag zou de opvang sluiten, maar het gemeentebestuur vindt dat onverantwoord... omdat er tal te weinig opvangplekken zijn. De Spaanse regering heeft drie dagen van rouw afgekondigd na het noodweer van afgelopen dagen. Door overstromingen daar zijn zeker 70 mensen omgekomen. India en China hebben hun troepen teruggetrokken uit een omstreden grensgebied bij het Himalaya-gebergte. De grens leidt al tientallen jaren tot spanningen tussen de twee kernmachten.